uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden en zijn Chinese ambtgenoot Xi... hebben in Californië vier uur lang met elkaar gepraat. Ze hebben afgesproken om hun militaire communicatie te herstellen... en om samen de druk fentanyl te gaan bestrijden. De verhouding tussen de VS en China was al een tijd gespannen... Na afloop van de ontmoeting had Biden het nu over echte vooruitgang. Het conflict tussen Israël en Hamas kan volgens de Amerikaanse president alleen worden opgelost als er naast de staat Israël ook een veilige eigen staat voor de Palestijnen komt. President Biden heeft dat laten weten aan de Israëlische premier Netanyahu. Hij noemde het een vergissing als Israël de Gazastrook zou bezetten. In de VS is de moeder van een zesjarig jongetje dat begin dit jaar een wapen mee naar school nam en daarmee is een lerares zwaar verwonden... veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf. Ze bekende schuldig te zijn aan wapenbezit... terwijl ze onder invloed was van drugs... en dat ze had gelogen om een wapenvergunning te krijgen. Ze hoort later nog welke straf ze krijgt... voor het verwaarlozen van haar kind. De gemeenteraad van Haaksbergen in Twente heeft ingestemd met het slaan van nieuwe putten voor de zoutwinning. Bewoners zijn er ongerust over omdat de nieuwe boorputten erg opvallen in het landschap... en ze zijn bang voor trillingen en bodemdaling. Een meerderheid in de raad ging toch akkoord... omdat producent Nobian heeft beloofd dat er een garantiefonds voor eventuele schades komt. En de vrouwen van Ajax hebben hun allereerste groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. In de Johan Cruijff Arena werden tegen Paris Saint-Germain 2-0. Tini Hoekstra en Sherida Spitsen maakten de doelpunten. De andere wedstrijd in de pool, Bayern München tegen AS Roma, eindigde in 2-2 gelijk. En Ajax staat nu eerste in de pool. Het weer eerst nog fris, maar vanochtend op veel plaatsen droog. In het midden en noorden geregeld zon.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 een paar hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten verbieden steeds vaker reclames voor vlees- en vliegvakanties. Die mogen bijvoorbeeld niet op bushokjes of reclamemasten... omdat vlees eten en vliegen slecht is voor het klimaat. Israël heeft de oproep van de VN-veiligheidsraad... voor verlengde humanitaire pauzes in de Gazastrook afgewezen. Volgens Israël kan er geen sprake van zijn... zolang Hamas de gijzelaars niet vrijlaat. En zoutproducent Nobion mag in Twente doorgaan met zoutwinning... In de gemeente Haaksbergen kunnen negen nieuwe boorputten komen.